Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De opstandelingen in Homs trekken terug uit de belegerde wijk Baba Ammer. Ze zeggen dat ze dat doen om de ongeveer 4000 achtergebleven inwoners van de wijk te beschermen. Het Syrische leger voert al dagen een grote aanval uit op de wijk... waar veel tegenstanders van president Assad zich schuilhouden. De opstandelingen die in Baba Ammer vechten zijn waarschijnlijk overgelopen regeringsmilitairen. Eurocommissaris Reen gaat ervan uit dat Nederland zich houdt aan de Europese begrotingsregels. Dat heeft hij via zijn woordvoerder laten weten. Reen zegt erop te vertrouwen dat Nederland al het nodige doet om ervoor te zorgen dat het begrotingstekort niet boven de Europese norm van 3% uitkomt. Verder verwacht de eurocommissaris van Nederland dezelfde strengheid die Den Haag ook van landen als Griekenland eist. Nederland moet volgend jaar maximaal 16 miljard euro extra bezuinigen als het aan de Europese regels wil voldoen. Het museum Kunstpalast in Düsseldorf is een jaar na de heropening ontruimd vanwege waterschade. Uit het plafond van het gerenoveerde pand lekken condensdruppels. 250 schilderijen zijn weggehaald. Het gaat om moderne kunst en schilderijen uit de 19e eeuw. De directie van het museum spreekt van een ramp. Er was 2,5 jaar gewerkt aan de renovatie. In Friesland mag weer naar eieren worden gezocht. De faunabescherming had bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de provincie Friesland, maar dat is door de Raad van State afgewezen. In maart mogen eieren worden gezocht en geraapt met een maximum van bijna 6000 eieren. Alle gevonden eieren moeten worden geregistreerd. De faunabescherming vindt dat de kievitpopulatie beter beschermd moet worden. Het weer, vrij veel bewolking. Lokaal kan de zon doorbreken, vooral in het zuiden. Het is een graad of 12. Morgen droog, af en toe zon en ook 12 graden. Ook zaterdag vrij zacht en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A6 staan ze tussen Almere en het knooppunt Muidenberg.